you've ever stepped into. For those of you who are new to the work, what you hear may sound radical. It is not always easily understood at first and may be interpreted as unkind or uncaring. We invite you to be gentle with yourself, and through this work you may find love beyond what you have ever experienced. Those who allow the work to serve them have found that relationships radically improve. Stress becomes a thing to laugh at, and peace the fundamental ongoing option. So many are searching for the right path. How are we to know what to choose? And does it really make a difference? So let's just hear what we think is real. over de situatie. Yeah, it's about the situation. En uh, van wie of waarvan hou je niet? Het is uh, de langzaamheid van onze TM-organisatie. Oké, okay, who or what don't you love? I don't love the, um, the, the way our TM organization is slow. Zo, uh wij hebben een, een grote groep we in een gedeelte van een stad. In a part of town. En daar mediteren we met z'n allen. And there we meditate all together. En daar hebben we een koepel waar we ons programma doen. And we have a room where we have our program. En uh, we willen gewoon uh, eh, 400 mensen bij elkaar hebben. And we want to have 400 people together. En ook al gaan er 20 jaar voorbij, het gebeurt niet. And even if 20 years pass, it doesn't happen. En um, het is, het is mijn leven. Ik heb daarvoor gekozen. And this is my life because en, I um, chose it. En, ja, het is net of, of er een muur is. And it's just like there's a wall. There's something better than having 400 people together. Er bestaat There's something more beautiful than 400 people together. Oké, okay, er bestaat iets wat mooier is dan 400 mensen tezamen. Ja, yeah, maar op een gegeven moment... It's having this amount of people together. En dat is zoveel mensen als we hier zijn samen. Ja, ja. Ja, maar we hebben wel een doel. But we have a goal. Oh well. <laughs> en? Ja, nou dat doen we. And we dat that. En hoe voelt dat? dat doen voelt goed. Want the, the goal feels good. Until you, until they don't show up. Totdat ze niet komen. Ja, en dan is er een, een frustratie. And then there's a frustration. A goal is um, an interesting thing. Een doel is iets heel interessants. I'm a woman with no future. Ik ben een vrouw zonder toekomst. And that's my freedom. En dat is mijn vrijheid. I prefer what is. Ik heb liever dat wat is. Hmm. How do you, how does it feel when you want 400 people to show up and it doesn't happen? Hoe voelt het wanneer jij wil dat er 400 mensen komen en ze komen niet? Het gaat samen met de wereldplan. It goes together with a worldwide plan. It is uh, an idee dat... Okay, so let's answer the question. How does it feel? ja, ja. Laten we eerst even de vraag okay. beantwoorden. Hoe voelt het? When you hold, when you have the goal of 400 people and only 300 show up. Wanneer jij het doel hebt voor 400 mensen en er komen er maar 300. Hoe voelt dat? Ik wil het op zich wel accepteren, maar tegelijkertijd wil ik ook werken en iets doen om, om toch dat te vervullen. I don't mind accepting that, but at the same time... I wanna... and let's answer the question. How en does it feel? En laten we nu de vraag beantwoorden. Hoe voelt het? Niet goed. You. Niet you think that's what the mind does? Eh. Ondanks jezelf. Is dit niet wat de geest doet? There's no investigation here. There's only, I think I know. De, hier is geen onderzoek. Hier is alleen maar, ik denk okay. dat ik het weet. It, it feels niet goed. It doesn't feel good. You knew that. <laughs> Can you think of an, an advantage of wanting 400 people when only 300 show up. Kan jij je een voordeel bedenken als je er 400 wil en er komen er maar 300? Can you think of a reason to hold that goal? Kan je een reden bedenken waarom je dat doel moet vasthouden? When all it brings is pain. Als het alleen maar pijn geeft. So far. It's, tot toe het geheel waar het om gaat is juist de pijn van alle mensen, dat het daarmee opgeheven wordt. Okay, the whole thing that it's all about is the pain of all the people that gets dissolved in this way. Can you think of a reason? Can you see a benefit of holding the concept that you want that 400 people should show up? kan je één reden bedenken, één voordeel om dat idee vast te houden wat zegt dat er 400 mensen moeten komen? Wil je het nog een keer herhalen? Kan je één reden, één voordeel bedenken om dat idee vast te houden wat zegt dat er 400 mensen moeten komen? Ik denk dat als ik het vasthoud, dat ik dan meer werk aan dat doel dan als ik het laat schieten. my thought is that if I if I hold that belief, then I'm really working on it more than if I let it go. And can you really know that that's true? En kan je echt weten dat dat waar is? Yeah, I think. So yes, I think so. So stress and worry is the way to bring people into what is this transcendental meditation? This spanning, perfectly. This spanning and zorgen zijn de weg om mensen in de TM te brengen. Dat doe je perfect. How does it feel when you hold the belief that 400 people should show up and only 300 show up? Okay, how, does it feel? Hoe voelt het? Als je die overtuiging vasthoudt die zegt dat er 400 mensen moeten komen en er komen er maar 300. Het, het geheel voelt gefrustreerd. So on the whole it's frustration. That was my experience. Dat was ook mijn ervaring. Now, how do you live your life when you want 400 people to show up? Look how you live your life. Ja, en hoe leef je je leven? Hoe ben je als je wil dat er 400 mensen komen? Are you answering this inside of you? En antwoord je allemaal deze vraag binnenin jezelf? Nou, hier ligt juist het hele probleem. Oké, okay, this is where the whole problem lies. Want ik denk... Eh, okay, so answer the question. Beantwoord de vraag I understand it's where the problem lies. Ik begrijp dat dit het probleem is. <laughs> Ik denk dat ik te weinig doe. I think I'm not doing enough. And how does that feel? En hoe voelt dat? vreselijk. Terrible. And don't you try harder. En probeer je dan nog harder je best te doen. Isn't that how you live when you think 400 should show up and that's your goal? Is dat niet hoe je leeft als je denkt dat er 400 moeten komen en dat is je doel? Nog een keer als je wilt. Is dat niet hoe je leeft als je denkt dat er 400 moet komen en dat dat je doel is? Eh, eh. dat je harder probeert. Er is angst. There's fear. Ja, there is fear. Ja, er is angst. So again, show me a benefit of holding this concept that 400 people should show up. Dus nogmaals, noem mij één voordeel wat dit idee heeft wat zegt dat er 400 mensen moeten komen. And I'm not asking you to give it up. En ik vraag niet of je het opgeeft. I'm just asking you to look at cause and effect. As long as you think there's a dam and a you and 400, let's look at the ik vraag alleen maar of je wilt kijken naar oorzaak en gevolg. Wanneer je denkt dat er 400 mensen moeten komen en er komen er maar 300. Kijk mm. naar oorzaak en gevolg. Mm. Het, eh, het diepste gevoel in mij is dat het gaat langzaam. So my deepest feeling says that it's all going too slow. In het geheel. On the whole. And how does it feel when you hold the belief it's going too slow? En hoe voelt het wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat het te langzaam gaat? Ja, vreselijk. Terrible. And how do you live to make it speed up? En hoe leef jij om te zorgen dat het sneller gaat? Eh, ik voel me geblokkeerd. I feel blocked. And look at the phone calls you make, and you look so spiritual, and you have to live your life like that. En kijk naar alle telefoontjes die je pleegt, en hoe spiritueel je eruit moet zien, en zo moet je je hele leven leven. You look, have to look like a representation of the goal. Want jij moet eruit zien als iemand die het doel vertegenwoordigt. My experience is, if I think there should be 400 people here, I'm insane. Mijn ervaring is, als ik denk dat er hier 400 mensen moeten zijn, ben ik niet goed bij mijn hoofd. I want something higher than that. Ik wil iets wat hoger is. I want, I want all of it. Ik wil alles. I'm too greedy to get just 400. Ik ben veel te hebberig om er maar 400 te willen. I want the perfect number. Ik wil het perfecte aantal. So I have it all the time. En die heb ik de hele tijd. <laughs> all the time. Altijd. All the time. Altijd. I prefer what is. Ik heb liever dat wat is. It allows me to be here with you. Want dat staat me toe om hier nu bij jou te zijn. And if I think there should be 400, it costs me being present here with you. En als ik denk dat er hier 400 moeten zijn, wat het mij dan kost, is mijn aanwezigheid met jou. You are higher than 400. Want jij bent veel hoger dan 400. You are what is now. Want jij bent wat er nu is. And that belief would keep me from the awareness of that. En die overtuiging die zou me deze, dit bewustzijn onthouden. That's its only purpose. Dat is het enige doel ervan. Of course it's stressful and fearful. En natuurlijk geeft het spanning en angstig. Het, het is niet zo dat ik steeds in het hoofd heb van er moeten maar 400 zijn, maar het is de, de, de weg, het is het geheel. It's not that I have constant the thing in my mind there should be 400, but it's the whole thing, it's the path. Ik, ik wil het sneller hebben. I want to have it faster. Want we zijn nu 25 jaar bezig. But we've been doing it for 25 years. There's a clue. Dat zou iets moeten zeggen. <laughs> Can you hear it? Kan je hem horen? Het, laatste kreeg ik niet mee. It has entertained you for 25 years. Het houdt je al 25 jaar lang bezig. It can keep you outside of yourself for 25 years. Het kan je 25 jaar lang buiten jezelf houden. If you are present all of the time. Als je altijd aanwezig bent. But you keep going to that concept. It takes you from that. Maar omdat je steeds naar dat idee gaat, haalt het je daaruit. Ja, de laatste vijf jaar was het echt een pinch. Was het een, een, of was het, was het een druk? De laatste vijf okay, jaar. Oké, so for the last five years it was a real pressure. Niet ervoor. Be, before that not. It's supposed to be a real pressure. Okay, het moet ook een hele druk zijn. So you can come to see you prefer the truth zodat je echt kan kijken naar de waarheid. Okay. What I say about this work, this four questions and turnaround. Wat ik over dit werk zeg, deze vier vragen en de omkering. Is that if it has no value, get rid of it. Is als het geen waarde heeft, laat het alsjeblieft gaan. Why inflict it on 400? Waarom zou je dat 400 mensen opdringen? Let it be itself. Laat het zichzelf zijn. Its own Geef het zijn eigen leven. Not more, not less, not great. Niet meer, niet minder, niet groot. Just one way. Gewoon één manier. If I think my husband would be happier stepping into this work I'm insane. Als ik denk dat mijn man gelukkiger zou zijn als hij dit werk zou doen, dan ben ik niet goed bij mijn hoofd. Because I begin manipulating him to look so good and so happy, so ah, it doesn't feel attractive to me. Want ik begin hem te manipuleren zodat ik er zo goed en gelukkig uitzie en voor mij is dat geen aantrekkelijk idee. How could I attract 400 that way? I can't even attract my husband. En hoe kan ik op die manier 400 mensen aantrekken? Ik kan niet eens mijn eigen man ermee aantrekken. Can you see a benefit of dropping the concept that 400 should come? Kan jij een voordeel zien om dat idee te laten gaan dat er 400 mensen moeten komen? Misschien meer ontspanning. It might be more relaxed. Isn't that what you want when 400 do come is to finally relax? En is dat eigenlijk niet wat je wil dat als er 400 komen dat je eindelijk kan ontspannen? Het is dat uh, Marishi, die de TM geeft, mijn meester is. En die heeft ja, gewoon een, een, een doel hier op aarde. En daar ben ik gewoon mee verbonden. Oké, okay, is that because my master, the Maharishi, he has a goal on this earth and I'm connected to that. Turn it around. Draai het om. My master has a goal on this earth, turn it around. Mijn meester heeft een doel op deze aarde, draai het om. Ik heb een doel op deze aarde. I have a goal on this earth. Maar dan wordt het anders, want dan voel ik veel meer de verantwoordelijkheid bij mezelf liggen. Then it becomes a different story, because then I feel that the responsibility is with me. Only totally. Alleen maar helemaal. <laughs> ja. En nu plaats ik het toch altijd een beetje buiten me. And now, eh, because I've always been placing it outside of me. Yeah. Welcome to the feet of the master. It was you. Oké, okay, ik heet je welkom aan de voeten van de meester, want jij was het. <laughs> wel. I like that. It'll bring you closer to us and your master. Ik vind dat heel mooi, want het brengt je dichter bij ons en bij de meester. Dankjewel. Let's look at number two. <laughs> Oké, laten we even naar nummer twee <laughs> kijken. Stand up. 25 years on one concept and wonder why you're in stress. Je bent 25 jaar lang bezig met één idee en je vraagt je af waarom je spanning hebt. Mm, just bring it into the material world and inquire. Breng het in de fysieke wereld en doe een onderzoek. That can bring 400. Want dat brengt 400. That can bring a world. En dat brengt de hele wereld. And it's none of your business. En het is niet eens jouw zaak. Truth is my business. De waarheid is mijn enige zaak. Hoe zou je willen dat die persoon of situatie verandert? Of dat de situatie verandert? Meer inzicht, kracht en doelgerichtheid. I want the situation to change to more insight, power and purpose. I want my thinking. Ik wil dat mijn denken and read it. En lees het dan door. Ik wil dat mijn denken meer inzicht, kracht en doelgerichtheid krijgt. I want my thinking to have more insight, power and, and be purposeful. I quit focusing on 400. En dat ik ophoud om me te richten op die 400. What do you want to give 400 when they come? Wat wil je die 400 geven als ze komen? Het is een... Eh, voor heel Nederland zijn 400 uh, eh, voldoende. En voor de hele wereld zijn 10.000 voldoende. Okay, for all of Holland 400 is sufficient and for the whole world 10.000 is sufficient. Dat er een, een ommekeer is. To make a, like a turning point. In, uh, in my experience, in you are sufficient. In mijn ervaring ben jij genoeg. I have to tell you truly. Dat, zou, dat moet ik je eerlijk zeggen. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Sweetheart, let's get to it. 410,000 are sufficient to turn everything around. Lieverd, laten we er echt naar kijken. 410.000 zijn genoeg. Draai het om. Het is de de wortel van de van de hoeveelheid mensen en dan... They are the equation of the amount of people. Yes, so that will work. Dus dat werkt. Dat zal werken, ja. It would work. Can you really know that that's true? En kan je echt weten dat dat waar is? het is bewezen. It's been proved. In Amerika. In Amerika. In Washington. In Washington. And can you, can you really know that that's true? En kan jij echt weten dat dat waar is? Ja, diep van binnen zeg ik er ja op. Yes, deep inside I have to say yes. Misschien kan ik u I'm just so Maybe I can convince No, I, don't. I believe anything. Nee, ik geloof alles. <laughs> I believe everything. <laughs> <laughs> yeah. I'm just appreciating your sincerity and your... your Wat ik doe is, ik waardeer je, je, je, echtheid. En je onschuld. It would be attractive enough to attract the whole world. Het is aantrekkelijk genoeg om de hele wereld aan te trekken. So just be there a moment. Just face yourself. Ik voel het. Ik voel het als het niet eerlijk is. I feel as if it's unfair. Could you say more? Kan je meer zeggen? We zijn mensen. We are only people. Again. We are people, human beings. En we kunnen denken. And we can think. And that's enough. And that's enough. Yeah. It doet me pijn. And it hurts. Yeah. En het doet Maharishi pijn. And it hurts the Maharishi also. And can you know that? And kan je dat weten? Yeah. I understand it. Dat begrijp ik. Yeah, if I were waiting for 400, it would hurt me too. Eh, als, als ik op 400 zat te wachten, zou het mij ook pijn doen. It would keep me from the awareness of you now. Want het zou mij onthouden van het bewustzijn van jou nu. Wat me in het geheel pijn doet, is dat ik zo op dit moment een blokkade voel. What, what hurts me in the moment that I feel this block en dat ik zo weinig kan doen. And that there's so little I can do. Perfect. Ik, ik voel gewoon een stap. That's the way I it feel is. a stop. <laughs> You're arguing with what is. Ja, maar je, je okay. je tegen dat wat is. Oké, okay. that's true. Dat is waar. He is so sad that there's not 400 in Holland. Hij is verdrietig dat er in Holland geen 400 zijn. Can you really know that that's true? Kan je weten dat dat waar is? Het is niet zozeer het aantal, het is... Well, let's answer the question instead. Ja, laten we eerst de vraag beantwoorden. Ja. Als ik kan weten of het waar is... Dat hij verdrietig is dat er geen 400 zijn. Wel, heel diep in mijn hart denk ik dat Marisje er ergens boven staat. Well, deep in my heart I think he is beyond that. Good. Maar, maar nog altijd... But still... <laughs> You can. the Maharishi, is that it? Yeah. The Maharishi is so sad that there's not 400 in Holland. Turn it around. Oké, okay, de Maharishi is verdrietig omdat er in Holland geen 400 zijn. Draai het om. Ik hoor. Ik ben heel erg verdrietig dat de kern waar het om gaat, dat Is she turning it around? She's making, she's doing another one. <laughs> I, I appreciate it, sweetheart. The Maharishi is so sad that there's not 400 in Holland. Turn it around. okay, lieverd luister. De Maharishi is zo verdrietig dat er in Holland geen 400 zijn. Draai het om. Ik ben verdrietig dat dat het zo langzaam gaat met de TN in Holland. I'm sad that it's going so slow. Yes, isn't that truer? Is dat niet meer waar? He's beyond it. Want hij staat erboven. Ja, dat is waar. That's so it leaves you to be sad. Dus het laat alleen maar jou over om verdrietig te zijn. Nou, het doet mij pijn. It hurts me. Well, of course, because you're holding a lie. Natuurlijk, want je houdt een leugen vast. The lie is he's so he's so sad. Want de leugen is hij is zo verdrietig. <laughs> of benefit of holding the belief that he's so sad? Kan je een voordeel bedenken voor de overtuiging die zegt dat hij zo verdrietig is? 400 in Holland. Dat er hier geen 400 zijn in Holland. Any benefit other than pain? Is er behalve pijn nog een ander voordeel? Het, het voordeel, als we het zouden hebben, zie ik dat er meer geluk is. Well, if we talk about benefit, I can see that there more happiness. In holding the belief that he's in pain. Als je de overtuiging vasthoudt dat hij pijn heeft. Nee, in, in, in, in het diepste gevoel van mij geloof ik dat... dat er wel... dat het jammer is dat Marisje het jammer vindt, maar dat hij erboven staat. Okay, in my deepest feelings I think that it's sad that there's no 400, but he's probably beyond it. Okay. Is this you? Is it so, jij Yes. When you like when you walk a marathon or even half a marathon, you reach a point where it hurts. Dus je loopt een, een oké. Okay. En dan is het soms goed om door die pijn heen te gaan. And then sometimes it's good to break through that pain barrier. Om een hoger geestelijk doel eh, te bereiken. Dus soms is pijn. Uh, a higher spiritual goal. Een, een offer om een hoger geestelijk doel te bereiken. sometimes pain is a sacrifice to reach a higher goal. And that's what we're doing here now. We're breaking through the pain to reach a higher goal. En dat is wat we op dit moment hier aan het doen zijn. We breken door de pijnbarrière om een hoger doel te bereiken. It doesn't have to take 25 years. En het hoeft geen 25 jaar te duren. Let's do it from here now. Laten we het vanaf hier doen. But is it true that we have to break it up? Maar is het waar dat je door de pijnbarrière heen moet om een hoger spiritueel doel te bereiken? Go inside and ask yourself. Ga naar binnen en vraag het jezelf. The truth will set me free. I don't have to break through pain. Want de waarheid zal me vrijmaken. Ik hoef niet door pijn heen te breken. In my experience is a shortcut. In mijn ervaring heb ik een hele korte weg. We can investigate. We kunnen onderzoeken. When we hit something sacred, als we op iets stuiten wat heilig is, It feels like hell to hold on to it. Dan voelt het alsof het de hel is om het te proberen vast te houden. We cannot love it. Ah, let's just do the simple work. We kunnen er niet van houden, maar laten we gewoon maar het eenvoudige werk doen. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Nummer drie. Wat zouden we juist wel of niet moeten doen? meer de realiteit vormgeven, dat we er met elkaar iets van maken. We should give more shape to the reality that says together we have to make something of it. Turn it around. Draai het om. Ik zou graag het waar ik dus voor sta, meer realiteit, uh, meer, meer vorm willen geven. I, want, I should give what I stand for more form, more reality. En, en, en dat ik er zelf iets van maak. So that I can make something of it. Good. Goed. Good. Now, turn it around again. Draai het nog eens om. The other 400 and read it. Je begint met die, die 400 en dan lees je het. Nou, neem aan, er waren 400 mensen, hè, ons getal, dan zou het fijn zijn als we die realiteit vorm konden geven en dat we dan met elkaar iets van maken. Oké, letterlijk, je begint met hetzelfde. Ik zou, en dan zeg je die 400. Oh, zo ja. Ik zou graag met die 400. niet met. She's adding Yeah, yeah. you know, we, we have to. Letterlijk. Whose business is that? You know the three kinds of business? Ken je de drie soorten zaken? Eh, nee. No. There's mine, oh, yours and God. Ja. Die van mij, die van jou, die van God. Whose business is it where other people go? Wiens zaak is het waar andere mensen naartoe gaan? Nou, van andere mensen. It's their business. Whose business is it where you go? Wiens zaak is het waar jij naartoe gaat? Van mij. Mine. How does it feel when you try to pull people into your path? Hoe voelt het wanneer je bent, mensen probeert jouw pad op te trekken? Niet goed, not good. interfering with their business. Want je grijpt in in hun zaak. Saying that your path is higher than their path. Want je zegt dat jouw pad hoger is dan het hun. All paths are equal. They all go to the same place. Alle wegen zijn gelijk. Ze gaan allemaal naar één dezelfde plaats. Their path is how the 400 meet. Hun weg is hoe die 400 elkaar tegenkomen. We always have met. Want we komen elkaar altijd tegen. And it's always been more than 400. It's all. En het is niet alleen maar 400, het zijn ons allemaal. We're just looking at how to bring you to the awareness of that if you care to go there. We kijken alleen maar eens hoe we jou in die bewustzijn kunnen krijgen als je tenminste daar naartoe wil. But this isn't our investigation, it's yours. Het is niet ons onderzoek, het is het jouwe. To go inside of you. Om naar binnen te gaan. Let's look at the next one. Kijken naar de volgende. Can you see the love she has for this, this world? Kan je de liefde zien die ze heeft voor deze wereld? It's like we're such children. We love with all of our hearts and we wonder what's the matter. Why does it hurt? We zijn echt kinderen en we, we, we beminnen met ons hele hart en we vragen ons af waarom het pijn doet. So we're here to take some of the confusion out of it. Dus we zijn hier om wat van die uh, ver, verwarring eruit te halen. Ja. Ik ben dankbaar I'm very grateful. What is your first name? Lucia. Adriaan. Lucia. Heb je iets van ze nodig? Wat moeten ze doen om met jou naar je zin te maken? Toen heb ik geschreven, we moeten het met elkaar doen. The question is, what do you need from them? And her answer was, we need to do it together. Meer geluk en waarheid in een groep neerzetten. We need to have more truth and more happiness in a group. Well, sweetheart, turn it around. En draai het om, liefde. Ah, ja. You know, there's so much purity here. I, I'm just not even having a reference point for a problem. er is zoveel zuiverheid hier dat ik niet eens een referentie voor een probleem kan vinden. Ik moet het zelf doen. I have to do it myself. En meer geluk en waarheid neerzetten. and I should have more happiness and truth. Mother is veel angst. But there's so much fear. Now turn it around again. Other people. And read it again. En draai het nog een keertje om met andere mensen. Ik begrijp dat niet zo goed. She doesn't understand. Instead of I, other people. In plaats van ik zeg je andere mensen. Andere mensen moeten het met elkaar doen. Other people have to do it together. No. I have to do it myself. They have to do it themselves. Ik moet het zelf doen en zij moeten het ah, zelf ja, ik snap het Ik moet het zelf doen en andere mensen moeten het voor hunzelf doen. I have to do it for myself and the others have to do it for themselves. Ja. Yeah. Right. And it still hurts. Sweetheart, I cannot hurt. Je ik kan geen pijn hebben. Until I've attached to a concept arising that isn't true. Totdat ik me hecht aan een idee wat naar boven komt en wat een leugen is. I don't hurt because people don't come. Ik heb geen pijn omdat mensen niet komen. I only hurt when I have the concept that I think they're supposed to. Ik heb alleen maar pijn wanneer ik het idee heb dat zegt dat ze moeten komen. Maar als je Or men... aren't supposed to. Of juist niet. Maar als u mensen ziet lijden, dan heeft u daar geen pijn van. But when you see people suffer, doesn't it hurt you? <laughs> no. Oké. Geen enkel moment. Not one moment. I'd be insane. Ik zou niet goed bij me hoofd zijn. This is really hard to hear. En het is moeilijk om dit te horen. When I see someone suffering, I see they're in a story. Als ik zie dat iemand pijn heeft, dan zie ik dat ze in een verhaal zitten. No one strikes someone with suffering. Niemand als bij donderslag geeft iemand lijden. There's nothing bad in the world that causes my suffering. Er is niets in de wereld wat slecht is zodat het mij pijn kan geven. And God doesn't strike me in pain. En God geeft me niet ineens al die pijn. That's my job. I do that. Dat is mijn taak. Dat doe ik. With the concept that people should come and then we'll have it together. Met het idee dat mensen moeten komen en dan krijgen wij het allemaal voor elkaar. That's what governments do with their guns and their weapons. Dat is wat regeringen doen met, met wapens. Spiritual beliefs are more subtle and covert. Spirituele overtuigingen zijn veel subtieler en bedekter. They do it in the name of love. Want, ze, want die doen het uit naam van liefde. A gun may be more honest. En een geweer is veel eerlijker. These people have a path equal to mine. Want mensen hebben hun pad en het is gelijk aan het mijne in my limited experience. In mijn beperkte ervaring. I live my path. Ik leef mijn pad. Ik geloof dat eh, het probleem wat ik heb is dat ik zie de meditatie zelf als heel zuiver Okay, my problem is that I see the meditation as being very pure. and Maharishi and En de Maharishi also. my voor mij For me he is my master. And the uh, organization, the tm organization, see it as corrupt. And the TM organization, I see that as corrupt. So let's bring 400 into that. Does that really feel 400 mensen in You see, when we no wonder you hurt. Geen wonder dat het pijn doet. Because these things you seek have are inside of you. Want die dingen waar je het over hebt zitten in je. So love the Maharishi. Dus hou van de Maharishi. Write all of his wonderful assets. En schrijf al zijn fantastische kwaliteiten op. And turn them around. En draai ze om. He is you. Want hij is jou. And he may want to look at this 400 thing. En misschien kan je ook naar die 400 kijken. Or not. Of niet. No, I was looking for a place to go with that, and that's all I could see. Ik wou er ergens mee naartoe gaan, maar dit is alles wat ik zie. sweetheart, what about the organization inside of you? En lieverd, hoe zit het met de organisatie binnenin jou? Dat is een chaos. It's a chaos. So, when you hear someone in the organization say we need to work to get more people in Holland. Dus als je iemand binnen de organisatie hoort zeggen we moeten hard werken voor die mensen in Holland. You can say I understand. Dan kan je antwoorden ik begrijp I lived that way for 25 years. Zo heb ik 25 jaar lang geleefd. And if I can serve you, I'm available. En als ik jou kan dienen, dan ben ik er. Just live your own peace en leef je eigen vrede. Let's look at the next one. En laten we naar de volgende kijken. Wat vind je van hen? Maak een lijstje. De, groeps, eh, de groep is laks, versnippert de tijd. Oké, okay, the group is lazy and waste, scatters time. Turn it around. Draai het om. Ik ben laks en versnippert de tijd. I'm lazy and I scatter time. Ja. Yeah. I am lazy. I keep staying in their business instead of my business. Ja, ik ben lui, want ik blijf steeds in hun zaak zitten in plaats van me bij mijn eigen zaak te houden. This is how I'm lazy. Dus op die manier ben ik lui. Uh-huh. I'm lazy when I think they're not supposed to be lazy. Ik ben lui wanneer ik denk dat zij niet lui mogen zijn. They're supposed to be ambitious. Ze moeten ambitie hebben. Is it true? Is dat waar? stimulated. Of ze moeten gestimuleerd zijn. Is het true? Is dat waar? <laughs> Het is heel nieuw voor mij nu. This is very new to me now. Yeah, you probably collapsed year, about a million years. Ja, je hebt waarschijnlijk net een, ongeveer een miljoen jaar in, in één laten klappen what happens inside of you when you think they're lazy? Wat gebeurt er binnenin je wanneer je denkt dat ze lui zijn? How does it feel? Hoe voelt dat? Ik, ik zou het graag nog even willen, willen verklaren. I would like to, uh, to explain. Ik denk niet dat, dat... Yes, so there we don't have to answer the question. Ja, want dan hoeven we de vraag niet te beantwoorden. Nee, het is met de vraag. Ik no, denk... The question. Ik denk niet dat alle mensen lui zijn. I don't think all of them are lazy. The ones you think are lazy. Maar degene over wie je het wel denkt. Just, just look at that situation. Kijk alleen daarnaar. Er is een kern en die komt niet door. En dat doet me zo'n pijn. There is a center and they don't, they don't break through and that hurts. Turn it around. Draai het om. There is a center. Diep in mij binnen. In mijn centrum And I don't break through and it hurts. Ja, breekt niet door. Diep in mijn binnen, in mijn centrum breekt het niet door en het doet pijn. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. There is no one out there. Er is niemand daarbuiten. It's you. It's alleen maar jij. Image of you. Het is alleen maar een beeldenis van jou. This is not a theory. And dit is geen theorie. They are a mirror image of yourself. Ze zijn alleen maar een spiegelbeeld van jou. Or we could say it is a mirror image of you. We zouden ook kunnen zeggen het is een spiegelbeeld van jou. And we call them people, things and situations. En we noemen het mensen, dingen en situaties. Can you see a benefit of dropping the concept that They should break through. Was that the expression? Break through. Kan jij één voordeel zien in het idee wat zegt dat zij door moeten breken? Ja. Ja. Good. <laughs> How does it feel when you think they should break through? En hoe voelt dat wanneer je denkt dat ze moeten doorbreken? Goed. It feels good. It does. Echt waar? I would keep it. Dan moet je het houden. It's interesting. If I think you should break through, it doesn't feel good to me. Dat is interessant, want als ik denk dat jij moet doorbrengen, breken, dan voelt dat bij mij niet goed. How do you treat them when you think they should break through? Hoe behandel, je, hoe behandel je ze wanneer je denkt dat ze moeten doorbreken? Ik heb het nu over de situatie, niet speciaal over bepaalde mensen. I'm talking about the situation, not so much a few in particular. Doesn't matter what you're talking about. Just answer the question. Go there. Gewoon antwoord de vraag. Ga daar naartoe. Ik vind het zo jammer. It's such a pity. How does it feel? Hoe voelt dat? When you think such a pity. Het It hurts. Yeah, it feels like pity. Yeah, het voelt jammer. So you keep it for what? Dus waarom hou je dat dan? Wat blijft er over als ik het laat vallen? But what will I be left with if I let go of it? Transcendental <laughs> meditation. <laughs> Ik zou kunnen zeggen, ik ga alleen mediteren, maar... I could say, I'll go meditate alone. Maar dat is niet de bedoeling. But that's not the way it's meant to be. Good. Goed zo. You do it alone wherever you are. Want je doet het altijd alleen waar je ook bent. That's the way that is. En zo werkt dat. At home or in a group of people. Thuis of in een groep met mensen. Both ways equal. Allebei zijn gelijk. It's all about you. Het gaat alleen maar over jou. What are you experiencing? Wat ervaar je nu? naar nou, opluchting beleefd. Ik begrijp nu voor het eerst dat we naar onszelf terug moeten gaan. I understand for the first time we have to return to ourselves. Maar ik vraag me ook af waarom ik nooit zelf op het idee gekomen ben. But I wonder why I never thought about myself. En waarom ik zo opgevoed ben. And why I was raised this way. We begin now. We beginnen nu. okay. Now is good. Nu is goed. And here it is. and here is Yeah. You are so beautiful. You've been so mooi. Your devotion to the Maharishi is the devotion to your own heart. The toewijding for the Maharishi is the toewijding for your eigen heart. Welcome home. Welcome thuis. The Maharishi wil ons altijd naar onszelf terugbrengen. So only wants us to bring wants to bring us back to ourselves. I understand. Dat begrijp ik. Now you have everything in common. En jullie hebben alles gemeen. Stay in the work of investigation and come to be closer to the Maharishi. Blijf in het werk van het onderzoek plegen. En dan kom je steeds dichter bij de Maharishi. Als jezelf. Als jouzelf. You stay in the investigation and everything that he has ever said becomes alive in you because it's yours. Als je, in, in, je blijft in het onderzoek en alles wat hij ooit gezegd heeft wordt levend in je, omdat het van jou is. And it's not just a way to get high or feel good. En het is niet zomaar een manier om je goed te voelen of om high te worden. It's true intimacy. Dat is de ware intimiteit. You home with yourself. Jij thuis bij jezelf. That's where the Maharishi has always been. Want dat is waar de Maharishi altijd geweest is. I love that you love your teacher. Ik vind het, ik hou ervan dat je van je leraar houdt. I see him through you. Ik zie hem door jou. You wear it very well. En je draagt hem heel mooi. Is there any feedback here? Kan iemand wat voor haar zeggen? Thank you so much for your doing the work. wel voor hoe je hier zit. Because I recognize how we try to save this school, trying to get enough children and wat ik hierin herken is hoe wij bezig zijn om deze school in, in stand te houden en te redden. Well, to try, and it, it's most important for me in any case to to do what comes up and not set a goal in this. We, That's we difficult sometimes. we hebben het geprobeerd en wat het belangrijkste voor mij is om gewoon dat te doen wat naar boven komt in plaats van doelen te stellen. Yes. So thank you. That's, to love yourself is to love the school enough to let it come or go. And in the peace of that, I come back every year, here's the school. Om genoeg van jezelf te houden is om genoeg van deze school te houden. Om hem te kunnen laten gaan of te laten blijven. En ik kom elk jaar terug in deze school. And every year more peace, it seems. En het lijkt erop elk jaar meer vrede. With the ones I meet. Met degene die ik hier tegenkom. The same with our families. En hetzelfde met onze, onze gezinnen. I go into very large corporations. Ik ga naar hele grote bedrijven. and the people get this work, and it's the same as what you experience. En de mensen krijgen dit werk en het is precies hetzelfde als wat jij nu ervaart. And what you experience. En wat jij ervaart. How do I know there's not supposed to be 400 people? There's not. Hoe weet ik dat er geen 400 mensen moeten zijn? Ze zijn er niet. How do I know it's a much higher thing? It's what is. Hoe weet ik dat dat een veel hoger iets is? Dat is wat is. How do I know there's supposed to be 400 people? There is. Hoe weet ik dat er 400 mensen moeten zijn? Ze zijn er. How do I know it's the highest order? It is. Hoe weet ik dat dat de hoogste orde is? Omdat het zo is. It comes in its own time perfectly. Het komt perfect op zijn eigen tijd. We don't say that the flower bloomed too soon. Want we zeggen niet dat het bloem te snel tot bloei is gekomen. Or that it should hurry up. Of dat het, dat het voort moet maken. And the four hundred don't come until you're prepared. En de 400 komen niet totdat jij er klaar voor bent. And I love that you would come here today in preparation. En ik vind het heerlijk dat je hier bent gekomen om je voor te bereiden. When they come and you're not ready to hold them. They move away. Want als zij komen en jij bent niet klaar om ze vast te houden, dan gaan ze weer weg. So good. Dus goed. Zo. You're prepared. Je begint je klaar. It's a beginning. Het is een begin. Any more feedback? Nog meer voor Thoughts, Gedachtenvragen? Um, I love uh, this conversation and Ik vind dit een heerlijke conversatie. It's a place I've been. Het is ook een plek waar ik geweest ben. And um, the concept that you can save the world and that there's a concept that will save the world and this group of people with this particular teacher will save the world. En het idee dat er een wereld is en dat er iets bestaat om dat er een idee bestaat om de wereld kunnen redden, te kunnen redden met een groep of mensen of met een leraar. Uh, is total stress. Dat is totale spanning. And when I came clear that that's not true. En toen ik er helder over werd dat dat niet waar is. That there's no concept that'll save the world. Dat er geen idee bestaat wat de wereld kan redden. No number of people doing meditation or doing whatever. Geen, the world. geen aantal mensen, of ze nou mediteren of niet. Because the world doesn't need saving. Want de wereld hoeft niet gered te worden. And then you're left with love. En hetgene wat er dan overblijft is liefde. So I prefer to love the world. En ik, ik geef de voorkeur aan om van de wereld te houden. And everybody in it. En iedereen erin. And I don't want to save anybody. En ik wil niemand redden. Dank je wel. Ik wil graag... Eh, ja. Ik wil graag een, getuigenis geven. Ik wil tot jullie alle getuigen dat... I want to give a testimony. Dat wij een liefdevolle hemelse vader hebben. I want to testify that we have a loving heavenly Father. En dat wij eens bij hem hebben geleefd. And that we once lived with him. En dat wij nu op aarde zijn om een proeftijd door te maken. And that we're here on earth to go through a test. Om te zien of wij het goede of het kwade willen volgen. To see if we would choose good or evil. En dat er wel degelijk een, een plan is om de mensen te redden van de gevolgen van zonde and that there truly exists a plan to save people of the consequences of sin. En dat Jezus Christus voor ons allen is gestorven. And that Jesus Christ died for all of us. En onnoemelijke pijnen heeft geleden in de hof van Gethsemane. And went through untold suffering in the garden of Gethsemane. Zodat wij door het proces van uh, geloof in hem. So that we through the process of faith in him. En bekering van onze zonden. And um, to admit to our sins, to um, okay. repentance. To repent our sins. and Thank daarna you. met de hulp van uh, onze hemelse Vader And then with the help of our heavenly Father. Dat we dan hier op aarde uh, gelukkig kunnen zijn. That we can be happy here on earth. En dat we vrede in ons hart kunnen hebben. And that we can have peace in our hearts. En dat we later eens bij hem terug kunnen keren. And that one day later we can return to him. En dat wordt genoemd het plan van zaligheid, ofwel het geluksplan. And that is called the plan of happiness or bliss. En dat is uh, het evangelie van Jezus Christus. And that is the evangelie of Jesus Christ. Wat, eh, wat ik tot u allen getuige hersteld is op aarde. Wat, wat ik tot u allen getuige hersteld is op aarde. That I testify to all of you here on earth. In de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. In the church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. latter Saints. Oké, okay, dat getuigenis dat laat ik bij u allen achter. Dat getuigenis laat ik bij u allen achter. So I leave you with this testimony. In de naam van Jezus Christus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for that. Dank je wel. But I'm so confused. Maar ik ben zo in de war. I just fell in love with the Maharishi. Ik ben net verliefd geworden op de Maharishi. Oh, Latter-day Saint. <laughs> en nu de heilige van de laatste dag. What am I to do? Wat moet ik doen? Should I be the 400? <laughs> Should I go over here? Should I go over here? Moet ik daar naartoe naar de 400 of moet ik daar? How many of you others have your own path? En hoeveel van jullie hebben nog hebben ook nog hun eigen? Oh my, where am I to go? Waar moet ik naartoe? You see? Not possible. Het is niet mogelijk. What I hear is your way is higher than her way. Wat ik hoor is dat jouw weg hoger is oh, dan no, haar. Oh no, no, no. Oh nee. Your way is higher than her. Her way is. Oh nee, of zijn. Hoe zit het? hier? Kan je het horen? Go inside and Ga naar yourself. binnen en ken jezelf. That's as good as it's gonna get. Beter dan dat wordt het niet. As long as I think my way is better than your way, I cannot. It costs me you. Zolang ik denk dat mijn weg beter is dan het jouwe, dan kost het mij jou. And in my experience, Jesus Christ said it all. En in mijn ervaring heeft Jezus het allemaal gezegd. Truly echt. And the Maharishi says it truly. En de Maharishi zegt het echt. And so do you, and so do you. En jij ook, en jij ook, gelijk. Same. Gelijk. Same. Gelijk. Until you start involving the world in it and you lose it. Totdat je probeert om de wereld erin te betrekken en dan verlies je. You lose the very thing that you hold so sacred. En dan verlies je juist datgene wat je zo dierbaar houdt. By defending it. Door het te verdedigen. Or seeing it as higher. Of, of te denken dat het hoger is. It's just so sweet to hold it. Het is zo heerlijk om het gewoon vast te houden. we're Always going to argue with you until you do. En we zullen ons altijd tegen je verzetten totdat je dat doet. To come to know its sweetness. Zodat je de heerlijkheid ervan ziet. But you're bringing someone from outside of you to keep you from feeling the full experience of it. En wat je doet is je brengt iemand van buiten naar binnen en dat zorgt ervoor dat je de, de volheid van die ervaring niet kan krijgen. Because it's so big. Want it feels like you would dissolve in it if you didn't go outside of yourself to keep you from experiencing it. Want het is zo groot dat het voelt dat je erin zou oplossen als je niet naar buiten gaat. En dat weerhoudt je van de ervaring. I walk this. Ik loop hier. Whatever it is. Wat het ook is. I live this. Ik leef dit. Whatever it is. Wat het ook is. I wouldn't even name it. Ik zou het niet eens een naam geven. It would cost me it. Want het zou me het juist kosten. It's the unspeakable. Het is hetgene wat je niet gezegd kan worden. Confusion is the only suffering on the planet. Verwarring is het enige lijden op deze planeet. I have my own path and, oh, the Maharishi, oh, the Jesus Christ, oh, oh, oh. En ik heb mijn eigen pad en hier is de Maharishi en Jezus Christus en daar en daar. I step into confusion, I lose myself. En dan stap ik in verwarring en ik verlies mezelf. Judge your neighbor, write it down, ask four questions, turn it around, find your own religion. Oordeel over je buren, schrijf het op, stel vier vragen, draai het om, vind je eigen godsdienst. Yours is the one for you. Haven't you noticed? De, de jouwe is degene voor jou. Had je dat nog niet gemerkt? You are your church. Jij bent jouw kerk. Interesting. Interessant. Any other thoughts? Andere gedachten? Iets wat je wil zeggen? Ik ben inderdaad zo opgevoed. Op zondag vier keer naar de kerk. I indeed was raised this way on Sundays four times church. Ik was totaal mezelf daardoor kwijt. I totally lost myself because of that. En ik heb het gevonden door naar het bos te gaan en in de natuur te zijn, And alleen. I found, it, by going alone into the forest, into nature. En zo kan ik beter bidden dan ik ooit heb geleden. In that way I can pray better than I ever learned. And we've just heard her religion. En we hebben net jouw godsdienst gehoord. And what is yours? En wat is die jouwe? So now I'm to go to the forest. Ik heb geen religie meer. What am I to do? She says, I have no more religion. Yes. And I heard that also. En dat hoorde ik ook. Ik vind het fantastisch dat, op, uh, eh, dat Katie op zo'n manier praat over zo'n moeilijk onderwerp en op deze manier iedereen in zijn eigen eh, waarde te laten. I think it's so wonderful that the way you speak on a subject which is so difficult and in this way you leave everyone in their own truth. Thank you. Welcome. I'm a respecter of that. I know the power of one finding their own religion inside of them. ik, ik respecteer dat heel erg, want ik weet, ik ken de kracht van iemand die zijn eigen religie vindt. I have always judged my neighbor as myself. Ik heb altijd over mijn buren geoordeeld alsof ik het zelf was. I hated me, I hated my neighbor. Ik haatte mezelf, ik haatte mijn buren. I love me, I love my neighbor. Ik hou van mezelf, ik hou van mijn buren. That only leaves me to heal me. Het, het laat alleen nog maar mij over om mezelf te genezen. You love you, you love Christ. Jij houdt van jezelf, je houdt van Christus. You love you, you love Maharishi. Jij houdt van jezelf en je houdt van de Maharishi. But until we love ourselves, it's only just religion. En totdat we ons van onszelf leren houden, is het alleen maar gewoon godsdienst. Any other thoughts, questions? Andere gedachten, vragen? You know, I could sit and listen to you and you for hours and I can tell you it would be my religion. And ik, it is. Ik kan je vertellen, ik zou kunnen zitten voor uren en uren om naar jou en naar jou te luisteren en dat zou mijn godsdienst zijn. Forever. Voor altijd. And that's what I do every day. This is our true religion. En dat is wat ik elke dag doe, want dit is onze ware godsdienst. People should come. People should go. Mensen moeten komen, mensen moeten gaan. People should understand me. Mensen moeten mij begrijpen. Mine is the way. Want mijn weg is de weg. My children should appreciate me. Mijn kinderen moeten me waarderen. My husband should love me. Mijn man moet van me houden. He would be much happier if he thought the way I do. Hij zou veel gelukkiger zijn als hij het op mijn manier zou zien. That's our true religion. Dat is onze ware godsdienst. That's what we've held sacred. Want dat hebben we jaren voor heilig gehouden. My business partner should. Mijn zakenpartner moet. Respect me and see it my way. Mij respecteren en het op mijn manier zien. That's our, our true religion. Dat is onze echte godsdienst. And we are as devoted to that. It shows our devotion. En daar zijn we ontzettend toegewijd aan. Het laat onze toewijding zien. And you see how devoted you've been to some of these concepts. Want je ziet hoe toegewijd je bent geweest aan sommige van deze ideeën. 25 years of devotion to that concept. 25 jaar lang van toewijding voor dat idee. You come to see the power that would finally hit the heart. Dus dan zie je de kracht die uiteindelijk het hart zou raken. That Christ hit. Die Christus ook geraakt. En Maharashi. En de Maharishi. I don't know this ma Maharashi. Ik, ik ken hem niet. And I see it through your eyes. Maar ik zie hem door jouw ogen. As I see it through your eyes. Zoals ik het door jouw ogen zie. Simple. Eenvoudig. Good. Thank you, Angel. Welcome. It doesn't interest me if there is one God or many gods. I want to know if you belong or feel abandoned, if you know despair or can see it in others. I want to know if you are prepared to live in the world with its harsh need to change you, if you can look back with firm eyes saying, This is where I stand. I want to know if you know how to melt into that fierce heat of living, falling toward the center of your longing. I want to know if you are willing to live day by day with the consequence of love and the bitter, unwanted passion of your sure defeat. I have been told in that fierce embrace, even the gods speak of God. It doesn't interest me if there is one God or many gods. I want to know if you belong or feel abandoned. I want to know if you know despair or can see it in others. I want to know if you are prepared to live in the world with its harsh need to change you. If you can look back with firm eyes, saying, This is where I stand, this is where I stand. I want to know if you know how to melt into that fierce heat of living, falling toward the center of your longing. The center of your longing the center of your longing. I want to know if you are willing to live day by day with the consequence of love and the bitter, unwanted passion of your sure defeat. In that fierce embrace, in that fierce embrace, even the gods speak of God. Even the gods speak of God. This is the end of this tape. Our website address is www.thework.org. On our website, you will find current schedules of Katie's Intensives, descriptions and prices of books, tapes, and videos of and about the work, information concerning the Center for the Work in Barstow, California, pictures, and other miscellaneous information. Our email address is thework at thework.org. Our fax number is 760-256-0764. Our telephone number is 760-256-5653. You may copy, exhibit, and distribute these tapes freely. The music on this tape is Robert Haig Coxon from the CD The Silent Path. Copyright RHC Productions 1995 and David White from the CD Close to Home, copyright 1989-92, Many Rivers, Ish Rivers Productions.